Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Italië heropent op 3 juni zijn grenzen. Het land zit sinds maart in een strenge lockdown die nu stukje bij beetje wordt opgeheven. Vanaf maandag mogen de winkels weer open en mogen Italianen ook weer op bezoek bij mensen in hun eigen regio. Vanaf woensdag 3 juni mag er ook weer worden gereisd tussen de regio's en dus ook weer over de grens. Politici en ambtenaren op Curaçao, Aruba en Sint Maarten moeten loon inleveren om in aanmerking te komen voor meer Nederlandse coronasteun. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Knops. Politici moeten een kwart van hun beloning inleveren, ambtenaren 12,5 procent. Alleen dan komen de eilanden in aanmerking voor het tweede steunpakket van in totaal 370 miljoen euro. Een half miljoen Nederlanders krijgt dit jaar geen vakantiegeld uitbetaald vanwege de coronacrisis. Vakbond CNV concludeert dat op basis van onderzoek onder 1700 leden. De bond wijst erop dat het vakantiegeld een wettelijk recht is. Inhouden mag alleen met instemming van de werknemers. Noord-Brabant heeft een nieuw provinciebestuur. Na een vergadering van 12 uur werden de zeven nieuwe gedeputeerden geïnstalleerd... onder wie twee van Forum voor Democratie. De PvdA, SP, GroenLinks en D66 stemden tegen... omdat de nieuwe gedeputeerde geen afstand wilde nemen... van uitspraken van forumpartijleider Thierry Baudet. Een grote uitslaande brand in Vlachtwedde in Groningen... heeft een Turks restaurant volledig verwoest. Het vuur ontstond tegen het eind van de avond in de keuken. Na ongeveer een half uur was de brand al zo groot... dat de brandweer het pand als verloren beschouwde. Er is niemand gewond geraakt... Naastgelegen gebouwen konden op het nippertje worden gered.